Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat razendsnel in Afghanistan. Taliban-strijders hebben de hoofdstad Kabul bereikt. Ze zouden de voorsteden binnentrekken op enkele tientallen kilometers van het centrum. Volgens de Taliban wordt er met de Afghaanse regering onderhandeld over een vreedzame overgave van de stad. Vannacht veroverde de terreurorganisatie al de stad Jalalabad. Gisteren namen ze ook nog twee andere steden in. In Den Haag begint zo de nationale Indië-herdenking. Er wordt stilgestaan bij de slachtoffers van de oorlog tegen Japan... en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Er zijn toespraken, optredens en onder meer demissionair premier Rutte legt een krans. Bij een steekpartij in de duinen bij Breskes in Zeeuws-Vlaanderen... is een man van 23 zwaar gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Op een camping in de buurt zijn vier jongeren, twee jongens en twee meisjes van 17 opgepakt. En Rens van 15 uit het Zuid-Hollandse Monster verdient deze zomer geen geld met vakken vullen of het langsbrengen van folders. Hij begon jaren geleden met de verhuur van lasergunpistolen. Voor mijn negende verjaardag wilde ik zelf gaan lasergamen. En toen eh, ben ik eh, online ben ik gaan kijken en toen bleek je de lasergamepistolen ook zelf te kunnen kopen. En toen besloot ik ze gaan, te gaan verhuren. Ja, dat bleek een slimme zet van de jonge ondernemer. Waar het begon met 8, was het er binnen een jaar waren het al 16. En nu, zes jaar later, zijn het er 450. Rens is dan ook niet van plan te stoppen met zijn werk, al wil hij wel een studie gaan doen. Ik, eh, ik wil filosofie gaan studeren, eh, maar dat ga ik er waarschijnlijk ga ik het allebei doen. Dat is het, eh, dat is het plan voor nu. Het weer lekker zonnig met af en toe wat bewolking. Het blijft droog. Het wordt 21 graden op de Wadden en 27 in Limburg. Vanavond meer bewolking en dan trekken er ook wat buien over. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.